12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Brand in Diepenheim in Twente is asbest vrijgekomen... en in de voortuinen van 12 huizen terechtgekomen. Bewoners mogen voorlopig hun huis niet uit. Mogelijk kunnen ze later onder begeleiding van de brandweer wel naar buiten. Bij de brand zijn meerdere panden verwoest. Een Italiaans restaurant, een zalencentrum en een tussengelegen woning. Op andere plekken in Diepenheim is as en roet neergekomen... maar dat levert volgens de brandweer geen gevaar op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Op de wegen naar de wintersportgebieden staan vandaag lange files. Vooral in de Franse Alpen wordt topdrukte verwacht, meldt de ANWB. Ook op wegen in het zuiden van Duitsland, in Oostenrijk en in Zwitserland is het druk. Vanuit Nederland naar Parijs zijn er dit hele weekend ook verkeersproblemen. De A1 tussen Lille en Parijs blijft dicht na een groot ongeluk gisteravond... met drie vrachtwagens en een Britse tourbus. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om en vier anderen raakten licht gewond. De kapitein van een van de twee schepen die in 2012 in Hongkong op elkaar voeren... is door een jury schuldig bevonden aan meervoudige doodslag. Bij de scheepsramp kwamen 39 mensen om. Een veerboot botste voor de kust van het eiland Lamma op een ander passagiersschip... met ruim 120 opvarenden aan boord. Het passagiersschip zonk. Na de botsing gaf de veerboot geen hulp aan opvarenden van het zinkende schip. Reddingswerkers in Nieuw-Zeeland doen een laatste poging om zo'n 90 gestrande walvissen terug de zee in te drijven. Een groep van in totaal 200 walvissen is aan de kust van het Zuidereiland in een fuik met ondiep water gezwommen. De helft is al dood gegaan. Volgens de reddingswerkers hebben ze nog één kans om met hoogwater de andere helft de zee in te krijgen. Anders moeten ze worden afgemaakt. Het weer geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen vooral in het zuiden weer kans op lichte neerslag. Verder schijnt de zon geregeld en het wordt dan 5 tot 9 graden.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 did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving I'm too hot.